Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam is vier jaar geleden getroffen door kanker. Vanwege de ziekte werd zijn schildklier verwijderd, schrijft het AD. Abu Taleb bracht zijn ziekte bewust niet naar buiten. Dat vond hij te persoonlijk. De gemeente communiceerde toen dat de burgemeester een aandoening aan zijn schildklier had. Een maand na de operatie waarbij zijn schildklier werd verwijderd... sprak hij de railschoppers vermanend toe na de avondklokrellen in de stad... Abu Taleb neemt donderdag afscheid als burgemeester van Rotterdam. In Zuid-Afrika zijn twee mensen om het leven gekomen in een sneeuwstorm. Die trok afgelopen weekend over het oosten van het land. Verschillende snelwegen moesten worden afgesloten. De slachtoffers raakten onderkoeld toen ze in hun voertuig vastkwamen te zitten op de snelweg. Hulpdiensten hebben tientallen vrachtwagens en andere voertuigen uit de sneeuw gesleept. Aan chauffeurs werd voedsel en warme drank uitgedeeld. In het gebied wordt gewaarschuwd voor overstromingen op het moment dat de sneeuw begint te smelten. De politie heeft in Deventer een minderjarige jongen aangehouden... voor een steekpartij en een beroving op zaterdagavond. Een jongen van 14 uit Apeldoorn raakte daarbij zwaar gewond en moest worden geopereerd. Waar de aangehouden jongen precies van verdacht wordt is niet duidelijk. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de Atlantische Oceaan is een boot gevonden met daarin zeker 30 lichamen. Het leger van Senegal vond de boot zo'n 70 kilometer uit de kust. De boot dreef waarschijnlijk al een tijd stuurloos rond. De lichamen waren al in een verre staat van ontbinding. Mogelijk gaat het om migranten die onderweg waren naar de Canarische eilanden. Het weer. Lokaal zijn er mistbanken. De dag begint in het noordoosten met wat zon, maar geleidelijk komt er meer bewolking. Vanuit het zuidwesten trekken dan buien over het land.